7 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental van het coronavirus in China is opgelopen naar 56. Ongeveer 2000 mensen zijn besmet geraakt met het longvirus. Bijna alle slachtoffers zijn in de directe omgeving van de stad Wuhan overleden. Voor zover bekend zijn er twee doden buiten de regio gevallen. één in een naburige provincie en één in Shanghai, ruim 800 kilometer verderop. Inmiddels is de ziekte in verschillende landen opgedoken. Onder meer in Canada, Frankrijk en de VS zijn mensen besmet geraakt. Om verdere verspreiding te voorkomen hebben de Chinese autoriteiten het openbare leven in veel steden stilgelegd. Voor het eerst in zes jaar tijd is de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... weer in het openbaar verschenen met zijn tante. De twee bezochten samen een concert ter ere van het Chinese nieuwjaar. De tante van Kim was ooit een van de machtigste mensen van het land... maar viel in 2013 in ongenade. Haar man werd door hem geëxecuteerd... omdat hij hoogverraad zou hebben gepleegd. Bij het concert zaten Kim en zijn tante dicht bij elkaar op de voorste rij... en dat duidt er volgens waarnemers op dat ze weer in genade is aangenomen. Door noodweer in het zuidoosten van Brazilië zijn zeker 30 mensen omgekomen. In het gebied regent het al dagen vrijwel onophoudelijk. Op sommige plaatsen viel binnen 24 uur bijna 200 mm regen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. De KNVB heeft met verslagenheid gereageerd op het overlijden van oud-international Rob Rensenbrink. De voormalig voetballer overleed afgelopen vrijdag aan de gevolgen van een spierziekte. Hij speelde 46 keer voor het Nederlands elftal. De voetbalbond noemt het WK van 1978 het hoogtepunt in de carrière van de linksbuiten. Tijdens dat toernooi scoorde hij vijf keer. In de finale stond Nederland met 1-1 gelijk tegen Argentinië... toen Rensenbrink in blessuretijd op de paal schoot. Nooit was een wereldtitel dichterbij, al dus de bond. Rob Rensenbrink is 72 jaar geworden. Het weer, het is grijs en de temperatuur ligt tussen de 0 en 2 graden. Mogelijk dat later op de dag in het zuidoosten de zon er nog even bij komt.